De Vries met het NOS Journaal. Verschillende steden houden live de opkomstcijfers bij van de gemeenteraadsverkiezingen. Zoals in Utrecht tot nu toe bijna 11% van de kiesgerechtigden naar de stembus gegaan. En in Rotterdam heeft ruim 7% van de kiezers een stem uitgebracht. Verschillende partijleiders uit de landelijke politiek hebben hun stem ook al uitgebracht. GroenLinks-PVDA-leider Klaver deed dat in het Kunstmuseum in Den Haag. En PVV-leider Wilders bracht twee stemmen uit in Den Haag. één voor zichzelf en één bij volmacht. Koning Willem-Alexander is op Aruba. Hij is daar omdat het eiland viert dat het 40 jaar een zelfstandig land is... binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Ook heeft het 50 jaar een eigen vlag en volkslied. De koning reist vanavond door naar Curaçao. Daar gaat hij praten over de geopolitieke spanningen in de regio. Begin dit jaar ontvoerde de VS de Venezolaanse president Maduro uit zijn land. Venezuela ligt op ongeveer 65 kilometer van Curaçao. En op het eiland zitten veel Venezolaanse vluchtelingen. Iran blijft de golfregio bestoken met raketten en drones. Vanochtend werden er projectielen onderschept in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië. Onder meer boven een diplomatieke wijk en in de buurt van, een Amerikaanse, van Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. Ook in Irak werd een drone neergehaald en er is geen schade gemeld. Een man die op tweede kerstdag op Schiphol zonder geldig vliegticket een KLM-toestel binnendrong... mag de komende 40 jaar niet meer met de luchtvaartmaatschappij mee. De man had een ticket voor een vlucht naar Londen, maar hij sprong bij de gate over een glazen wand... en stapte toen op een vliegtuig naar Curaçao. De marechaussee zag het gebeuren en arresteerde de man. En hij bleek al een vliegverbod bij KLM te hebben... omdat hij een badiemedewerker had mishandeld. De rechter veroordeelde de man ook nog tot een taakstraf... en een boete van 750 euro. Het weer, het is zonnig en droog bij 13 tot 16 graden.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 Er is geen schuld, maar elke stap heeft consequenties voor iedereen. En toch speel je dit spel. late alles niet voor niets is. Dat alles niet voor niets ZFM. ZFM. Na, na, na, na. The smell of your skin lingers on me now You're probably on your flight back to your hometown shelter, of my own protection, baby.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 You ever try your luck with a pickup line, but you just sucked. You tell yourself it wasn't you. And I know it's hard to hold it inside. It stays like for the times when we apart. Well, boy, cause I'm your tiny dancer.